Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet komt vrijdag met een landelijk verbod voor het zwaarste consumentenvuurwerk. Dat zeggen Haagse bronnen. Ratelbanden en Chinese rollen zijn vanaf eind volgend jaar verboden. In België en Duitsland geldt al langer een verbod op dit zware vuurwerk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de politie pleiten al langer voor een totaalverbod op vuurwerk. Dat komt er dus niet. De man die wordt verdacht van de moord op de Haagse crimineel Karel Pronk in Delft is terug in Nederland. Errol J. is gisteravond overgedragen door Spanje, waar hij twee weken geleden werd opgepakt bij een routinecontrole. Vandaag is de 52-jarige J. verhoord door de rechtercommissaris en blijft hier nog zeker 14 dagen vastzitten. Wat hij heeft verklaard wil justitie niet zeggen. Ondanks protesten van Amnesty en Save the Children heeft de IND een gezin met vier kinderen uitgezet naar Afghanistan... De organisaties zeggen dat het voor het gezin niet veilig is in Afghanistan... maar de IND vindt van wel en de Nederlandse rechter is het daarmee eens. De kinderen vallen ook niet onder het kinderpardon... omdat het gezin nog geen vijf jaar in Nederland was. Een vrouw van 20 die betrokken was bij 15 autobranden in Utrecht en Nieuwegein... en het gooien van stenen is veroordeeld tot acht maanden cel. Ook krijgt ze drie jaar jeugd-TBS. De branden in november en december veroorzaakten veel onrust. Twee jongens van 15 werden eerder al veroordeeld voor hun betrokkenheid. De vijfde etappe van de Giro Rosa is met overmacht gewonnen door Annemiek van Vleuten. Ze ging aan het eind van de zware bergrit van vandaag met een voorsprong van drie minuten over de finish... en pakte ook de roze leiderstrui. Annemiek van Vleuten is de gedoodverfde winnaar van de Giro Rosa... die nog tot en met zondag duurt. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt. Ook morgen overdag is het dan bewolkt. Dan gaat het vanuit het westen regenen. Later op de dag neemt die regen toe. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht... Tussen Knoop het Holendrecht en Breukelen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Burgerveen 50 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen 10 minuten.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 never van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.